De andere zijn hoofdpropaganda van de partij en de minister van Openbare Veiligheid. Hun bezittingen in Amerika worden bevroren. Afgelopen juni was er nog een historische ontmoeting tussen Kim en president Trump. Sindsdien zijn de betrekkingen bekoeld, mede omdat Noord-Korea te weinig zou doen aan de ontmanteling van het kernwapenprogramma. Een 54-jarige Rus is door een Siberische rechtbank veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van 60 vrouwen en de moord op een politieagent. Michael Popkov geldt als de grootste seriemoordenaar uit de Russische geschiedenis. Tussen 1994 en 2010 vermoorde hij meisjes en vrouwen... en dumpte hun lichaam in het bos. Sperma dat op het lichaam van een van de slachtoffers is gevonden... leidde uiteindelijk naar Popkov. De Rus zat al vast. Drie jaar geleden werd hij al veroordeeld voor de moord op 22 vrouwen. Nu is hem opnieuw een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Een gezin uit Maastricht is onwel geworden door een koolmonoxidevergiftiging in hun woning. Twee volwassenen en drie kinderen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De brandweer onderzoekt wat de oorzaak is van de koolmonoxidevergiftiging. En de drie edelherten die gisteren in de Oostvaardersplassen zijn afgeschoten... die blijven daar liggen. Ze worden opgegeten door andere dieren die in het natuurgebied leven. Per dag wordt besloten wat er met de kadavers gebeurt. Ze blijven dus in het gebied liggen of gaan naar een destructiebedrijf... of worden verkocht aan poeliers. Eerst moet worden onderzocht of het vlees wel goed is. In totaal worden de komende weken 1800 herten afgeschoten... om de populatie weer op orde te krijgen. En dan het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 4. Morgen vrijwel overal droog, af en toe zon en opnieuw een graad of 7. Vanaf woensdag wordt het kouder, maar in het weekend wordt het waarschijnlijk weer warmer. Dit was het NOS.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 Oh, I swear something when she's pumping, asking for a raise. What does she want me to carry you home? What does she want me to buy a thing? On my house, on my job, on my boots, shoes, my shirt, my crew, my mind.